Jan van der Putten met het NOS-journaal in van de WK-finale uitbundig gevierd. In de hoofdstad Buenos Aires gingen tienduizenden mensen de straat op. Op pleinen in een aantal Nederlandse steden kon de wedstrijd in de open lucht worden bekeken op grote tv-schermen. Na de nederlaag van Oranje liepen de pleinen snel leeg. Volgens de politie waren er nergens problemen. Argentinië versloeg Nederland na strafschoppen. Het werd 4-2. Oranje speelt zaterdag tegen Brazilië om de derde plaats. En zondag in de finale moet Argentinië tegen Duitsland. Bij een schietpartij in de Amerikaanse stad Houston zijn zes mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn vier kinderen. Twee andere kinderen liggen gewond in het ziekenhuis. De politie heeft een verdachte in een auto omsingeld en huizen in de buurt zijn geëvacueerd. Volgens de politie is de verdachte een familielid van de slachtoffers. De aanleiding voor de schietpartij in Houston is niet bekend. Irak heeft de VN gewaarschuwd dat moslim-extremisten nucleair materiaal in handen hebben gekregen. Het lag opgeslagen in de Universiteit van Mosul. Die is nu in de handen van strijders van ISIS. In een brief die in handen is van persbureau Reuters staat dat de extremisten zo'n 40 kilo aan uraniumverbindingen hebben gekregen. Volgens Amerikaanse regeringsbronnen is het geen verrijkt uranium wat nodig is voor een bom. Toch waarschuwt Irak de VN dat het materiaal gebruikt kan worden om een massavernietigingswapen van te maken. De zware regen van de afgelopen dagen heeft in Limburg tot wateroverlast geleid. Op meerdere plekken moest de brandweer uitrukken om water weg te pompen. In Landgraaf liepen schoollokalen onder, doordat de riolering het water niet aankon. In een hotel in Vaals kwamen 30 kamers blank te staan. De afgelopen twee dagen viel er meer regen dan normaal in de hele maand juli, 80 millimeter.